Dat doet hij inderdaad vlak voordat, eh, voordat hij vertrekt naar Washington om met Trump eh, te praten over Europese veiligheid. En dat betekent dat hij dat ook doet met een bepaald soort van, hij gaat met deze kaart op zak naar, naar het Witte Huis. Dus dat geeft hem dan ook een beetje goodwill, diplomatiek is de hoop. En hij wil natuurlijk ook de Amerikanen overtuigen om toch wel meer betrokken betrokken te blijven bij eh, de veiligheid van, van Europa als de Europese landen zelf ook wat meer eh, geld in het laadje brengen. Veel Europese landen hebben plannen om de defensieuitgaven te verhogen. Dat komt doordat Amerikaanse president Trump steeds meer twijfel zaait over of hij nog wel achter Europa staat. Een Joodse school in Amsterdam heeft begin deze maand een mail binnengekregen... waarin gedreigd wordt met het doodschieten van drie leerlingen. Het gaat om een school in de wijk buiten Veldert. Er is een verdachte in beeld, een man van 31. Hij is nog niet opgepakt omdat hij in Turkije zit. De man zou wraak willen nemen voor wat er in Gaza gebeurt. 21 mensen hebben ontslag genomen bij Elon Musk. Die kreeg van de nieuwe Amerikaanse president Trump de taak om flink te bezuinigen op het aantal ambtenaren. Zo moesten ambtenaren bijvoorbeeld binnen 24 uur een lijst opsturen van vijf dingen die ze deze week op hun werk hadden bereikt. De 21 medewerkers van Musk die nu stoppen zeggen dat ze trouw hebben gezworen aan de grondwet om het Amerikaanse volk te dienen. Maar dat de plannen van Trump en Musk daartegen ingaan. En PSV en Go Ahead Eagles maken zich op voor een spannend bekerpotje. Morgenavond staat de halve finale op het programma in Eindhoven. PSV is ook nog in de race voor de titel en doet nog mee in de Champions League. Maar trainer Peter Bos is niet van plan om spelers te sparen tegen Go Ahead. Jongens, we staan in de halve finale. We kunnen de finale halen. Kom aan, wat voor meer motivatie heb je nodig? En we hebben dan nog het geluk dat we thuis mogen spelen ook. Ja, hoeveel meer motivatie heb je nodig? Ja. Eh, dus als, als een speler met een pijntje zit of zo, ik noem even uh, Luc de Jong, je gaat geen mensen eh, nee, uit voorzorg Dan zeg ik gewoon even op je tanden bijt en we gaan door. Tegenstander Go Ahead had wel een tegenvaller. Een van de belangrijkste spelers, Jacob Breum, is geblesseerd geraakt en kan niet meedoen tegen PSV. Het weer. Vanavond gaat het weer regenen. Morgen krijgen we meer zon. En het is dan maximaal een graad of 9. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Noord-Holland wat rustiger dan gebruikelijk. Er staan een paar dagelijkse files, maar die hebben niet veel meer vertraging dan 10 minuten. Zoals de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knoop het Rotterpolderplein 5 kilometer met 5 minuten op onthoud. De ring Amsterdam, de A10, tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart 7 kilometer met 10 minuten vertraging. En dezelfde A10 vanaf Watergraafsmeer naar de Nieuwe Meer voor de Koentunnel 2 kilometer met ook 5 minuten oponthoud.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 De eerste song was Honk If You've Been There. Vervolgens luisteren we nog naar Breaking Up in a Drive-Through Line en Tailgate Heartache. Ik denk dat de act uit Denemarken komt, maar ben er niet zeker van. aanbevolen. het favoriete album van de maand. All Head No Kettle van de Doohickeys is een verfrissende toevoeging aan de hedendaagse country. Het zang- en schrijversduo Haley Spence Brown en Jack Hackett hebben een album gecreëerd dat zowel humoristisch als muzikaal indrukwekkend is. You Can't Dance biedt naast fraaie zang geweldig gitaarwerk van Hackett. You can't dance, outside the line. you don't mind. You two step tap three times. There's five sides to your square, but you don't care that you can't dance. You only got yourself to please Well now you're cutting the rug But you cut too much So now your rug's looking like string cheese You can't follow a lead You're making me not need Cause you're too left three times. There's five sides to your square, but you don't care. lekker lui en hopelijk niet te heerlijk eerlijk nummer. Scott Ballou zingt namelijk I Love You, but I'd rather watch TV. Middle-aged lazy is de songtitel. watch TV. I feel de original van deze week. Sam Cooks, producers, hadden hem oorspronkelijk gevraagd om een nummer te schrijven voor een meisje dat ze op een Perry Como tv-show hadden gezien. Maar nadat ze haar hadden horen zingen, besloten ze Cupid voor Cook zelf te houden. That's dangerous. twijfelde na de eerste single van Jason Isbell's volledige akoestische album Foxes in the Snow lijkt de tweede single een regelrechte voltreffer. De titelsong. Heet van de naald. the knife and hide remain it took to put my soul to sleep. Now it's easy. against her skin She can see me I love my love I love her hands I love the way she sees the child inside de maand. Danny Lee nam in 2007 het album A Masquerade of a Fool op, maar de hits waren voorbij voor haar. I Thought Forever Was a Long Long Time kreeg de nodige airplay, maar werd geen hit. Sierra Hull tovert met haar mandoline. Er zijn er weinig die zoveel controle hebben over het instrument als de singer-songwriter uit Tennessee. Op Come Out of My Blues krijgt ze ondersteuning van gitarist Tim O'Brien. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. De Haarlemse Gumbo Kings met Hollywood, een song van een nieuwe album Hotel Belvedere. Ibiza een bluegrass uitvoering van door de Hillbilly Moonshiners Bluegrass Band. Dat is toch even andere koek dan het origineel. of het nu door ruig ruigrokkende gitaar ondersteund wordt of meer subtiele akoestische snaarakkoorden betreft, Ad van der Veen weet de luisteraar telkens te raken. Ook met Nothingness is All. a flimsy film of soul. Gotta choose one or the other. Well, I know how that would fall. After all, we're only nothing, and nothingness is all. always were a seeker, but you ain't found nothing yet keep on pushing forward and remember to forget all the things you can't remember and your mind is going blank and you just don't need no company don't, don't join any rank you were trying to remind me what it is i can't recall i was busy doing nothing and nothingness at all Watching Krishna Krishnamurti's talk of emptiness. I was getting to a kind of void, and I got it more or less. Yeah, less is more, nothing's better than how to reach that state. We're all already there, we're just learning to relate. It's just don't do something, sit there and stall while I'm out here doing that. And nothingness is all. Je country uit eigen land. Gaat het dan eindelijk gebeuren voor Christina Murray? Onlangs tekende ze voor het eerst bij een platenmaatschappij. Haar vorige twee releases deed ze onafhankelijk en met een nieuw contract weet je dat er een nieuw album aankomt. Met Watching the World Pass Me By trakteert ze ons op een voorproefje. Dit is het favoriete album van de maand. Mr. Fixit vinden we terug op All Head No Kettle, het album van de maand. om te luisteren naar Fantastic Cat. De folkrock en Americana die de band uit New York maakt is fris, helder en heeft een prettige directheid. Ook met Some Things Never Change. Zometeen nog een uur country. Well, I've been sitting here listening to you play. I've heard about the sadness and love and the life that you've had. And I guess that's all okay. But it's been a long day So play me my favorite song, the one where I can sing along, the one where I know all the words and I've probably heard it a thousand times before. It always puts a smile on my face. It takes me to a better place. Back when it was you and me, happy and free, ready to take on the world. I wanna sing about fine wine. I wanna sing about sunshine.